auto naar het zuiden. Samen naar de camping in Zwitserland. Om zeven uur vertrokken uit IJmuiden. En bij Keulen de eerste lekke band. Maar we hadden één ding toch vergeten. Er was geen reserveband. We hadden ook niets bij ons om te eten. Ik zei kom op en pak je je oké? Geen gezamenlijk zeur, dat is niet goed voor je humeur. Zet je zorgen maar opzij, want ze gaan heus wel voorbij. Lachen, hossen, dansen, springen, dat stemt je weer tevreden. Na tien uur rijden trap ik op de remmen en zette prompt de auto aan de kant. Er waren nog geen bergen te bekennen. Oh, wat was er nu weer aan de hand? We dachten, laten wij maar even vragen. Hé hey, meneer, weet u waar wij hier zijn? Jazeker, zei hij dadelijk Kopenhagen. Daar kan het soms ook heel gezellig zijn. Lachen, hossen, dansen, springen. zet je zorgen maar opzij, want ze gaan dus wel voorbij. Lachen, hossen, dansen, springen, dat stemt je weer tevreden. Lachen, hossen, dansen, springen. dat is niet goed voor je humeur. Zet je zorgen maar opzij, want ze gaan dus wel voorbij. Lachen, hossen, dansen, springen, dat stemt je weer.